Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Kolonel kas gedood door een kogel in zijn hoofd. Dat staat in het forensisch rapport, zegt de Libische interim-premier Gibril. Strijders van de Nationale Overgangsraad vonden Gaddafi vanochtend verstopt in een rioolbuis in Sirte. Hij liet zich oppakken en wegvoeren in een auto. Volgens Gibril werd er tijdens de rit geschoten tussen aanhangers van Gaddafi en de strijders van het nieuwe bewind. Daarbij werd Gaddafi in zijn hoofd geraakt. Gibril benadrukte dat de verdreven dictator in een vuurgevecht werd gedood en zou niet met voorbedachte raden zijn vermoord. Lichaam van Gaddafi is overgebracht naar Misrata, zal volgens de overgangsraad op een geheime locatie worden begraven. Ook een van de zonen van Gaddafi, Mutassim, die officier was in het leger, is gedood bij de strijd om Sirte. Minister Kamp noemt het een reële mogelijkheid dat de pensioenuitkeringen op termijn worden verlaagd. Kamp noemt april 2013 als cruciaal moment. Als het dan niet beter gaat met de financiële markten, moeten mensen er rekening mee houden dat ze worden gekort op hun pensioen, aldus Kamp. De Baskische afscheidingsbeweging ETA heeft bekendgemaakt definitief haar gewapende strijd te staken. De beweging wil nu een dialoog over de toekomst van Baskenland. ETA werd opgericht in 1959, begon vreedzaam, maar maakte uiteindelijk zeker 800 slachtoffers. In Amsterdam is vorige week een vrouw van 85 thuis aangevallen en verkracht. Een man sloeg met een stoelpoot haar raam in en ging haar huis binnen. Hij viel de hoogbejaarde vrouw aan en verkrachtte haar. Ze liep daarbij botbreuken op. Van die verdachte ontbreekt elk spoor. De politie heeft 7500 euro uitgeloofd voor de gouden tip. In de Europa League heeft FC Twente in Denemarken met 4-1 gewonnen van Odense. Twente heeft nu 7 punten uit drie wedstrijden, staat daarmee eerste in de pool. AZ speelde met 2-2 gelijk bij Austria Wien. Alkmaar staan tweede in de pool, achter Metal Sharkiv. Het weer vannacht zo goed als droog, alleen in de kustprovincies kan een enkel buitje vallen.